Jobboot met het NOS-journaal. Julian Assange, de opklokkenluiders website Wikileaks, mag worden uitgeleverd aan Zweden. Dat heeft de hoogste rechtbank in Groot-Brittannië besloten. Eerder oordeelde een rechtbank al dat Assange aan Zweden mocht worden uitgeleverd, maar daartegen ging hij in beroep. Assange wordt in Zweden verdacht van verkrachting en aanranding van twee vrouwen. Hij is bang dat Zweden hem wil uitleveren aan de Verenigde Staten. Dat land wil hem berechten vanwege het onthullen van honderdduizenden geheime overheidsdocumenten via Wikileaks. De Franse regering is boos over een premie van 400.000 euro voor de voormalig directeur-generaal van Air France KLM. De bonus past niet in het streven naar gematigde salarissen en fatsoen, meldt de regering. De Franse overheid, die voor ruim 15% aandeelhouder is van de luchtvaartmaatschappij, zal niet instemmen met de financiële compensatie. De premie voor de ex-topman van Air France KLM is bedoeld als tegemoetkoming, omdat hij de komende drie jaar niet voor een concurrerende bedrijven mag werken. In Nederland worden steeds meer asperges verbouwd. Sinds 2008 is de aspergeteelt met 450 hectare gestegen. Tot bijna 3000 hectare in 2011. Dat is een stijging van 18 Vooral in Noord-Limburg zijn meer asperges geteeld. In de jaren 50 van de vorige eeuw kwam de bedrijfsmatige aspergeteelt op in Noord-Limburg. Het gebied was er geschikt voor door de goede zandgronden en de nabijheid van het Roergebied in Duitsland als afzetmarkt. Frieslandbank heeft van de AFM een boete gekregen van 250.000 euro. De bank zou bij het adviseren over overlijdensrisicoverzekeringen onvoldoende informatie aan klanten hebben gevraagd. Dat is wettelijk verplicht. Frieslandbank kreeg in eerste instantie een boete van een half miljoen euro. Maar na bezwaar van de bank is dat bedrag gehalveerd. Het weer in het noorden bewolkt en kans op wat regen. In de rest van het land ook zonnige perioden. Vanmiddag in het oosten en zuidoosten een enkele bui. Het wordt 15 graden op de Wadden tot 21 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Er wordt wel op snelheid gecontroleerd vandaag, want dat gebeurt onder meer op de A7 tussen Groningen en de Duitse grens.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 van Zandvoort, op 106.9 FM. Hij komt over, komt overen, komt overen, komt overen, dan hielden alle mensen van elkaar. Ieder huis had honderd kamers, in elke kamer stond tv. En zijn ouders bleven eeuwig leven, en hij leefde met ze mee.